op die manier sneller in de Tweede Kamer komen. Ook wil het kabinet een jongere parlement... en het moet makkelijker worden om de grondwet te wijzigen. De plannen zijn een reactie op een onderzoek van een commissie... die vorig jaar oordeelde dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen in de politiek. De Amerikaanse speciaal aanklager Maller komt toch getuigen voor twee commissies van het Huis van de Afgevaardigden. Die willen hem horen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Maller gaf vorige maand een verklaring over zijn onderzoek en zei toen dat hij daar verder niets aan had toe te voegen. Rijkswaterstaat kampt met problemen bij grote werkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur. Zo lopen bouwers weg bij projecten, zijn er voor toekomstige projecten nauwelijks bouwbedrijven te vinden en moest de aanbesteding van een snelwegknooppunt over worden gedaan. Het miljardenproject bij de Zuidelijke Ringweg in Amsterdam... loopt vertraging op door oneenigheid over het ontwerp en het budget. De politie heeft in een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam... ongeveer 2500 kilo methamfetamine gevonden. De straatwaarde wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Zo'n grote fonds is volgens de politie niet eerder gedaan in Europa. De lading Crystal Meth werd vorige week gevonden... bij een doorzoeking van een gebouw in Rotterdam. Agenten vonden de drugs achter een muur. Een foto van de levenloze lichamen van een vader en zijn dochter uit El Salvador... leidt tot veel verontwaardiging. De man en de bijna twee jaar oude meisje verdronken in de Rio Grande... de rivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. Volgens velen staat het beeld symbool voor de risico's die migranten nemen... om Amerika te bereiken. Het weer vandaag vrij zonnig, aan zee meer bewolking.